Ook in de treinen richting België is het druk, merkten ze bij VTM Nieuws. Heel druk, ja, het feest. Nou, we dachten we gaan er even tussenuit. In Nederland is alles op slot en we zagen op TikTok zagen we dat we naar Antwerpen konden. Dus we dachten we gaan het ook even doen. Veel Nederlanders ontlopen de lockdown hier al dagen en gaan bij de zuidenburen shoppen of een pint drinken in het café. De gouverneur van Antwerpen noemde dat al niet erg sociaal, solidair of verstandig. De meeste mensen met corona hebben nu de Omicron-variant. Sinds deze week zijn meer dan de helft van de coronabesmettingen in Nederland met Omicron, zegt RIVM. Het aantal besmettingen daalde de afgelopen week nog wel, maar de daling gaat minder snel. Collega Bas de Vries heeft de cijfers doorgespit. Iets anders dat opvalt is dat kinderen niet langer de grootste groep zijn. De groep met de meeste positieve testen, dat is nu de groep van 18 tot 30 jaar. In alle leeftijdscategorieën dalen de cijfers nog, behalve bij de twintigers. Het RIVM denkt dat de Omicron-variant gaat zorgen voor meer besmettingen en dat dan ook de ziekenhuiscijfers omhoog gaan. Een bejaarde man zit vast na de dood van een vrouw in een flat in Den Haag. De vrouw van 75 kwam met geweld om het leven, zegt de politie. Haar huisgenoot van 81 is opgepakt. Volgens deze verslaggever van Omroep West zijn buren in de Haagse flat flink geschrokken van wat er is gebeurd. Sommigen die waren vannacht wakker geworden, waren even uit bed gegaan, hadden uit het raam gekeken, zagen zeven politiewagens. Er kwam een ambulance aanrijden. Er waren ook mensen die zeiden ik heb een hele harde knal gehoord, alsof er een deur ingetrapt werd. Maar er waren dus ook mensen aan wie ik het vanochtend moest vertellen. Buren zeggen dat de twee getrouwd waren en al vrij lang in de flat woonden. Het weer, het regent op veel plekken. Vooral in het westen en zuiden zijn de buien fel met veel wind en onweer. Vannacht wordt het droog en is er kans op mist. Het koelt af tot 3 graden. Morgen weer grijs, regenachtig en dan 13 graden.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 vanwege de lockdown in Nederland. De twee medewerkers van Save the Children die werden vermist in Myanmar zijn overleden. Ze kwamen om door een aanval van het leger op een dorp op kerstavond. Die aanval kostte aan 35 mensen het leven. De GGD in Drenthe roept mensen op om op het afgesproken tijdstip naar de vaccinatielocatie te komen voor de boosterprik. Veel mensen komen eerder, soms wel twee uur. Daardoor loopt het verkeer vast en staan er lange rijen. Het weer vanavond droog en vannacht in het noordoosten kans op mist. Het koelt af naar een graad of vijf. radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. Coming, Kimmy Coo. Kimmy Squid. Coming, Kimmy Coo. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Root beer, anyone? Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling.